Dit is door almegens met het NOS-journaal. De Russische oudspion Skripal en zijn dochter zijn waarschijnlijk al in Skripals huis in het Engelse Salisbury besmet geraakt met zenuwgas. De Britse politie heeft een hoge concentratie van het gif op de voordeur gevonden. Ook in de pizzeria en pub waar ze die dag waren zijn sporen van het gif gevonden, maar dat was maar heel weinig. Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Julian Assange mag van de regering van Ecuador geen enkel contact hebben met de buitenwereld, ook niet meer op internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs had getwitterd over de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit, wat de Britse regering beweert. Zou zich daarmee niet hebben gehouden aan een overeenkomst met Ecuador. Assange zit in de ambassade van Ecuador in Londen. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight stappen over van RTL naar Veronica. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp tekenen voor vier jaar bij Talpa TV van John de Mol. Ingewijden bevestigen een bericht daarover in het AD. Voetbal Insight zal bij Veronica waarschijnlijk verder gaan onder een andere naam. Het voetbalprogramma wordt nu uitgezonden op RTL 7 en trekt daar tussen de 700 en 800.000 kijkers. In 2011 kreeg het programma de Gouden Televisiering. Er komt toch geen verbod op het afsteken van rotjes rond oud en nieuw. In de Tweede Kamer is een meerderheid niet overtuigd van het effect eh, van het uit de handel halen van knalvuurwerk. Behalve de ChristenUnie is geen enkele regeringspartij enthousiast over een rotjesverbod. Achter de schermen is vandaag overleg geweest met de coalitiepartijen. De twee verantwoordelijke ministers van Veldhoven van Milieu en Grapperhaus van Justitie. Daarbij is afgesproken dat het kabinet moet nadenken over een andere aanpak om de veiligheid rond oud en nieuw te vergroten. Het weer, de regen trekt via het oosten het land uit. Het wordt vrijwel overal droog. Vannacht klaart het dan op. Het koelt af tot 0 en plus 2 graden. Morgen af en toe zon en dan wordt het 9 graden.